Maar onder andere Saudi-Arabië en een aantal golfstaten voelen daar niets voor. De prijs van ruwe olie staat nu op het laagste pijl van de afgelopen vier jaar. Dat komt onder meer door het toenemende aanbod van olie uit de VS, terwijl de vraag niet stijgt. In totaal 700 huiseigenaren en 12 woningcorporaties in Groningen hebben zich voor een claim gemeld bij de Nederlandse aardoliemaatschappij. Ze willen dat de NAM de waardevermindering van hun huizen vergoedt. Het gaat om 100.000 huizen die minder waard zijn geworden door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Ze willen dat de schadevergoeding onmiddellijk wordt uitgekeerd en niet pas als ze hun huis met verlies verkopen, zoals minister Kamp wil. Hun advocaat verwacht dat de zaak komend voorjaar voor de rechter komt. Minister Opstelten is morgen in Garkov bij het vertrek van een Nederlands transportvliegtuig. Een Hercules van de luchtmacht vliegt dan met stoffelijke resten van de MH17-ramp vanuit de Oekraïnse stad naar Eindhoven. Voor vertrek is er op het vliegveld een korte ceremonie. Het transporttoestel landt morgen rond 4 uur op vliegbasis Eindhoven. Daar wordt dezelfde ceremonie gehouden als bij de zes eerdere repatriëringsvluchten. Premier Rutte, vicepremier Ascher en de ministers Hennis en Koenders zijn daarbij. Ook nabestaanden zijn welkom. Na de ceremonie worden de stoffelijke resten ter identificatie overgebracht naar Hilversum. De ANWB meldt dat het de drukste avondspits is van het jaar. Een kwartier geleden stonden er meer dan 500 kilometer file. Vooral rond Utrecht is het druk. Volgens de ANWB zijn er veel kleine ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Er staat een koude oostelijke wind. Vannacht opklaringen en minimaal rond 3 graden. Morgen zonnige perioden en droog. Het wordt 13 graden in Zuid-Limburg en slechts 4 graden in Groningen. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. We hebben te maken met de drukste spits van dit jaar. Er staat meer dan 500 kilometer file. Er zijn lange files in de Randstad en het midden van het land. Files van 7 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... tussen Eembrugge en Barneveld 14 kilometer. A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor knooppunt Diemen 10. De A2 van Eindhoven naar Utrecht voor Saltbommel 9 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen 7... A4 van Amsterdam naar Den Haag voor knooppunt Burgerveen 9 kilometer. En tussen Roelofarensveen en Leidsendam staat 12 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid en Oost richting Amersfoort... tussen Geuzenveld en knooppunt Watergraasmeer 12 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht 12. Op de A20 richting Gouda voor Rotterdam Centrum 7 kilometer. De A20 richting Hoek van Holland voor knooppunt Brechtseplein 7 A27 van Utrecht naar Almere voor Beeldhoven 7 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Almere naar Utrecht voor Nieuwegein 14 kilometer.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 Everywhere van ZFM. chance and go.